Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing. Dit is het nieuws van NOS op 3. Een emotioneel moment in de rechtbank in Maastricht vanmiddag. De moeder en zus van Nicky Verstappen kwamen daar aan het woord. Nicky Verstappen werd in 1998 doodgevonden op de Brunsumer Heide. Hij was toen 11 jaar oud. Jos B. wordt ervan verdacht het jongetje te hebben misbruikt en gedood. En de familie van Nicky kon hem vandaag recht aankijken en wat tegen hem zeggen. Ik heb altijd gezegd, als we weten wie de moord van Nicky op zijn geweten heeft wil ik diegene bij het spreekrecht in de ogen aankijken en niet zeggen. Maar hoe kan ik verwoorden hoe iemand in één klap onze levens compleet kapot heeft gemaakt? Zelf zegt Jos B. dat hij het lichaam van Nicky Verstappen destijds wel heeft gevonden... maar dat het jongetje toen al dood was. OV-medewerkers die mensen aanspreken die geen mondkapje dragen... krijgen vaak behoorlijk wat gezeik over zich heen. Of erger nog, wekelijks zijn er gemiddeld 144 incidenten... die te maken hebben met de mondkapjesplicht. Kan gaan om schelden, maar volgens de OV-bedrijven wordt er ook gespuugd en geslagen. Nederlandse musea moeten alle kunstwerken teruggeven die ooit geroofd zijn uit andere landen. Dat zegt de Raad voor Cultuur. De directeur van het Tropenmuseum in Amsterdam heeft wel wat van die roofkunst staan. Een goed voorbeeld dat zijn deze paleisdeuren. Meegenomen door Nederland na een oorlogshandeling op het eiland Bali. En ja, nu, nu in dit museum, eh, maar eigenlijk horen ze hier niet. Hij wil, hij wil de geroofde kunst graag teruggeven en denkt dat er dan nog meer dan genoeg overblijft voor zijn museum. Er cirkelt een grote gier boven een woonwijk in Rotterdam. Die gaat van flat naar flat, is te zien op foto's. De gier is ontsnapt uit diergaarde Blijdorp. De dierentuin houdt de ontsnapte vogel in de gaten... maar denkt ook dat hij vanzelf terugkomt als hij weer honger krijgt. dier is dan ook niet gevaarlijk. En het weer nog. Vanavond is het op de meeste plekken droog.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 But now that it's there, I don't really know what to say. I know you, you like this. When shit don't go your way, you needed me to fix it. And like me, I did. But I ran out of every reason.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 Ook ziekenhuizen in de regio's Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland-Zuid en Zeeland... stellen operaties die niet dringend zijn uit. De bedoeling is dat zo de gewone zorg toegankelijk blijft. Flevoland en Noord-Holland deden dat al eerder. Koloniaal erfgoed, waarvan met redelijke zekerheid kan worden aangetoond dat het is geroofd, moet onvoorwaardelijk worden teruggegeven. Dat stelt de Raad voor Cultuur in een advies aan de minister. De Fiat heeft een inval gedaan bij een illegale sigarettenfabriek in de gemeente West-Betuwe... waar het hele proces van tabaksblad tot verpakking op één plek werd gedaan. Volgens de Fiat gebeurt dat meestal verspreid.